Zes uur. Dit is Eva de Jong met het NOS-journaal. De vergadering van de Eurogroep in Brussel over de Griekse schuldencrisis is vanmiddag zonder resultaat afgesloten. De Griekse regering heeft geen overeenstemming kunnen bereiken met de geldschieters, het Internationaal Monetair Fonds, de Europese Centrale Bank en de Eurolanden. Ze vinden dat de plannen van Griekenland voor belastingverhoging en versobering van het pensioen niet ver genoeg gaan. Uiterlijk 30 juni moet er een akkoord zijn, anders is Griekenland bankroet. Onder andere de Franse president Hollande en de Duitse bondskanselier Merkel maken zich zorgen over het gebrek aan vooruitgang bij de onderhandelingen. Zwitserland gaat de Bosniër Nasser Oric uitleveren aan Bosnië-Herzegovina. Oric was in de jaren 90 de militaire leider van de moslims in Srebrenica. De uitlevering aan Bosnië is verrassend omdat hij twee weken geleden werd gearresteerd op verzoek van Servië. Zowel Bosnië als Servië had om zijn uitlevering gevraagd. Beide landen willen hem vervolgen voor de moord op negen Servische burgers in 1992 die hij samen met anderen gepleegd zou hebben. Het Joegoslavië-tribunaal sprak hem in 2008 vrij van het plegen van oorlogsmisdaden. Een uitspraak van ProRail-topman Eringa over zelfmoord op het spoor heeft geleid tot een stroomboze reacties. Gisteren zei Eringa tijdens de dag van de rail... Als ik na een zelfmoord een sms'je krijg, denk ik... verdorie, waarom niet een minder druk tijdstip uitgekozen? Veel mensen zijn woedend over de uitspraak, onder wie veel spoorwegmedewerkers. Ze wijzen op de impact van een zelfmoord op het treinpersoneel. Eringa zegt dat hij niemand heeft willen kwetsen. Op de A15 is een man aangehouden die 400 blikken melkpoeder in zijn bus had staan. De man van 24 uit Spijkenisse zei dat hij alleen de chauffeur was en geen idee had waar de lading vandaan kwam. De politie onderzoekt of dat klopt. De man had ook duizend Viagra-pillen bij zich. Vanwege de hoge prijzen op de Chinese markt voor melkpoeder wordt het veel gestolen in Nederlandse supermarkten. Het weer vrij zonnig met soms ook wat wolken. In het noorden mogelijk een bui. In de loop van de avond daalt de temperatuur onder de 20 graden. Morgenochtend in het noorden mogelijk wat regen. Het wordt 23 tot 28 graden.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 Dat komt door een ongeluk eerder vanmiddag bij Hoogmade. Daar is de weg weer vrij. A13 Den Haag-Rotterdam tussen Ipenburg en Berkel en Roderijs 7 kilometer. Er is ook een ongeluk gebeurd. De rechterreis ook is dicht. A15 Rotterdam-Gorkum tussen Hendrikido Ambacht en Sliedrecht-Oost 11 kilometer.